Het weer. Vannacht koelt het af naar 7 graden in het zuiden tot 3 graden in het noorden. Morgen eerst droog, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden regen. Het wordt een graad of 15. Dit was het en... search for a fountain. The promise is forever. that you with me, baby. Oh, ooh, said nothing in this whole. Oh. the children's laughter remind us how leads you to a alone. courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you heavy hearted Zandvoort ook op internet.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 Het nieuwe uitgangspunt heeft volgens het CPB een tekort van een miljard euro tot gevolg. De PvdA houdt het op 400 miljoen. CDA en D66 spreken van een nieuwe draai van de PvdA. De VS zet nog eens 1200 militairen in om de grens met Mexico beter te bewaken. Ze moeten drugssmokkel en drugsgeweld tegengaan. Obama vraagt de Senaat ook om 500 miljoen dollar om de militaire middelen te geven om de grens te bewaken. Verder is bekendgemaakt dat Obama vrijdag naar Louisiana reist... waar de olie van de lekkende bron in de Golf van Mexico aanspoelt. Op Wall Street doken de aandelenkoersen fors in de min... maar aan het eind van de handel krabbelden ze weer op... en kon de Dow Jones-index afsluiten met een klein verlies. Deel van de dag stond de index onder de 10.000 puntengrens. De Amsterdamse beurs eindigde met een verlies van 2,7 op 305 punten. Dat is de laagste slotstand van dit jaar. Bij vuurgevechten in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Militairen en agenten bestormden een wijk waar de drugsbaron Christopher Koch zich zou schuilhouden. De politie wil hem uitleveren aan de Verenigde Staten. Gewapende bendeleden wierpen barricades op. De drugsbaron werd niet gevonden. Er kwamen 28 burgers en drie politiemensen om. In Oslo is de eerste halve finale geweest van het Eurovisie Songfestival. Tien van de zeventien deelnemende landen werden uitgekozen om door te gaan naar de finale. Dat zijn België, Bosnië-Herzegovina, Moldavië, Rusland, Griekenland, Portugal, Wit-Rusland, Servië, Albanië en IJsland. Donderdag is de tweede halve finale.